Mark Hokke met het NOS Journaal. Maleisië stopt volgende week met het zoeken naar het vermiste vliegtuig MH370. toestel van Malaysia Airlines verdween in 2014 toen het onderweg was van Kuala Lumpur naar Peking. Waarschijnlijk is het neergestort in de Indische Oceaan. De vorige Maleisische regering gaf een Amerikaans bedrijf opdracht om te zoeken... Als dat bedrijf zou bijna 60 miljoen euro krijgen als het vliegtuig binnen 90 dagen zou worden gevonden. Er komt geen quotum voor het aantal vrouwen bij Defensie. Staatssecretaris Visser denkt dat zo'n minimumpercentage verkeerd kan uitpakken. Bij de politie is dat ook geprobeerd met een voorkeursbeleid... en volgens Visser werden de vrouwen daarop aangekeken door hun mannelijke collega's. Minister Wiebes ontkent dat het overleg met Groningen over het versterken van woningen in het aardbevingsgebied is vastgelopen vanwege oneenigheid over geld. Volgens hem is het een zaak van veiligheid. Als het wel over geld zou gaan, dan waren we lekker doorgegaan met pompen, zegt Wiebers. Wiebes wil een onderzoek naar de effecten van het afbouwen van de gasproductie afwachten. Reizen tijdens de spits moet duurder worden, dat zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die vindt dat nodig om de druk op de wegen en het spoor te verminderen. Volgens de Raad moet er niet meer infrastructuur bijkomen, maar moet er beter van gebruik worden gemaakt. Automobilisten of hun werkgever zouden bijvoorbeeld rechten kunnen kopen om tijdens de spits te mogen rijden. Kinderdagverblijf Jolie uit Utrecht overweegt een kort geding tegen de GGD vanwege een kritisch rapport over een verjaardagsfeestje. De GGD schrijft op basis van een anonieme klacht dat op een verjaardag van een medewerkster er onder meer slagroom van het bovenlichaam van een vrouw is gelikt.